Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Verenigde Staten beschikken eind mei over genoeg coronavaccins om alle volwassenen mee in te enten. Dat is twee maanden eerder dan verwacht. Farmaceut Johnson Johnson krijgt hulp van een andere Amerikaanse farmaceut bij het produceren van hun vaccin. Het Witte Huis zet zwaar in op dat middel waarvan maar één injectie nodig is. Biden hoopt ook de vaccinatiesnelheid op te kunnen schroeven. Ook Nederland lijkt tijd in te halen. Begin juli moeten hier 18 miljoen coronaprikken gezet kunnen zijn. Dat betekent dat dan alle volwassenen die dat willen... minimaal één keer geprikt kunnen zijn tegen het virus. Dat zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... in het televisieprogramma Op 1. Eerder ging het kabinet er nog vanuit dat dat moment pas begin van de herfst bereikt zou worden. De Jonge benadrukt wel dat de vaccinaties afhankelijk zijn van de leveringen door farmaceuten. Komende dag mag er weer wat meer. Zo mogen kappers weer aan de slag, net als schoonheidsspecialisten, pedicures, masseurs en rijschoolhouders. De zogenoemde contactberoepen dus. Deze versoepelingen kondigde het demissionaire kabinet vorige week aan. Ook mag je weer fysiek in een winkel zijn. Wel op afspraak en per verdieping mogen maximaal twee klanten naar binnen. Verder mogen jongeren tot 27 jaar weer met elkaar sporten. Alleen binnen de eigen club en alleen in teamverband. Competities worden dus niet hervat en ook sportscholen blijven gesloten. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Californië zijn 13 mensen omgekomen. Een vrachtwagen botste op een SUV met 25 inzittenden. Het is niet duidelijk waarom er zoveel mensen in de auto zaten. Het model is maar geschikt voor maximaal 8 inzittenden. Zeker 10 dodelijke slachtoffers waren Mexicanen. Onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het weer, er zijn brede opklaringen. De temperatuur ligt rond de 2 graden. Komende dag veel zon, het wordt tussen de 10 en 16 graden.